Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat naar omstandigheden goed met Christian Eriksen. De Deense voetballer zakte gisteren tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland in elkaar. Moest gereanimeerd worden op het veld. Hij ligt in het ziekenhuis. Toen de spelers hoorden dat hij bij kennis was, gingen ze weer verder met de wedstrijd zo'n anderhalf uur later. Want dat wilde Eriksen graag, zegt deze Finse speler. First of all, my thoughts goes to the family and, and uh, friends from Christian Eriksen. I really hope that everything is going well. The information that we got, that everything at the moment is stable, everything is good. And uh, he was awake and he was also wishing that we will continue playing. And we made a decision together with the Danish team that we continue. Finland won de wedstrijd uiteindelijk met 1-0 in Deurne in Brabant was het gisteravond onrustig toen zo'n 250 jongeren niet naar huis wilden nadat de terrassen en kroegen om 10 uur dichtgingen. Er zou een opstootje zijn geweest en de groep bleef op straat rondhangen, ook toen de politie ze vroeg om weg te gaan. Vorige week was er nog een grote vechtpartij in Deurne. De politie moest toen ingrijpen met wapenstokken. En de Braziliaanse president Bolsonaro heeft opnieuw een boete gekregen omdat hij geen mondkapje droeg. Zijn zoon ook. Ze moeten omgerekend bij de 90 euro betalen. Ze waren bij een motorrally waar Bolsonaro zich weer uitsprak tegen mondkapjes en andere coronamaatregelen. En terwijl jij misschien net je oogjes open doet... zijn ze op de bloemenvelden in Andijk in Noord-Holland alweer een paar uur aan de slag. Er worden daar veel pioenrozen geteeld. Die kwamen deze week massaal tot bloei omdat het ineens zulk warm weer is... terwijl het voorjaar juist heel koud was, zegt deze teler. Regen, regen en kou en s'nachts eh, bijna nog tegen het vriespunt aan. En als je dus die kou hebt en opeens deze warmte ja, dan gaat het heel snel. En eh, ja, met deze temperaturen moet je gewoon heel snel snijden. Ja, want een uur tijd kan het verschil zijn tussen een goede en een al uitgebloeide pioenroos. Dit is te laat. Ja, eh, ja dan, hier heb je gewoon niks aan. Dus ja, dat uh, doen we maar zo. Ja, dan kan hij hem niet meer verkopen en gooit hij hem weg. Het weer nog, ook vandaag zonnig en het wordt weer warm, maximaal 25 graden. Morgen is het ook zonnig en het wordt dan zelfs nog een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 staat een kapotte auto. Als je vanuit Zaanstad naar Hoorn komt, kom je die tegen bij Hoorn.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 Goedemorgen, ZFM-luisteraars. Op deze prachtige zonovergrote dag... Eh, waarbij de lockdown weer een stapje verder naar beneden is gegaan. Dus eh, wat let ons, we beginnen deze dag. hoe kunnen we mooier beginnen dan met eh, prachtige muziek? Vandaag samengesteld en gepresenteerd ondergetekende Peter den Boer. Wat gaan we doen vandaag? De, we gaan eh, het eerste uur gaan we heel veel stukken draaien... Ehm, met van alles wat. Maar het hele programma, de, allebei de uren samen zullen gevuld zijn met grote sprongen door de Nederlandse jazzgeschiedenis. Eh, er komt ook voorbij pareltjes uit de platenkast. En in het tweede uur gaan we regionale bands van weleer laten horen. Vandaag twee orkesten die eh, destijds heel veel furoren maakten. Eh, het orkest, het orkest van Hans Herwaard, onze ex-plaatsgenoot... Ehm, de Stable... Nou, moet je mij horen. De Stable Roof, dat is de huidige orkest waar hij in is Maar het orkest van toen. De Midtown Jazz Band. En ook nog eh, ga ik laten horen een stukken van de LP van Blue Heaven Combo. Combo van Johan Mulder en consorten. Eh, Johan Mulder hoorden we net met eh, Vivian Mulder en Mulder. En zoals gebruikelijk, dat is de tune... ga ik dan nog, nog een stukje van een van hun cd's laten horen. Het legendarische duo Mulder en Mulder. En dat is uh, Hit That Jive Jack. Hit that jive jack and put it in your pocket till I get back. Time and time it's for no man and ain't got time to shake your hand. Hit it in your pocket till I get back. Time and time waits for oh no man. I ain't got time to shake your hand. You're standing on the corner, all full of jive. But you know that you're avoiding force to get you five. Da da da. Hit that jive jack. I put it in your pocket till I get back. Running time waits for no man. I ain't got time to shake your hand. Hit that giant jack banana, put it in your pocket. Hit that giant jack banana, put it in your pocket. Hit that giant jack banana, put it in your pocket. Hit that giant jack banana, put it in your pocket. Standing on the you know that you are avoiding for To get you five da da da, -da. Hit that jack jack da da Put it in your pocket da di Hit that jive jack and put it in your pocket till I get back. Time and time it's for no man and ain't got time to shake your head. En van Mulder en Mulder, die muzikaal ook nog eens werd ondersteund door Frits Katé op de saxofoon naar Carmen McRae. The Music That Make Me Dance. the most simple addition, then swear that the figures are lying. I'm a much better comic than mathematician, cause I'm better on stage than at intermission. And as far as the man is concerned, if I've been burned. I haven't learned. I know he's around when the sky and the ground started ringing I know that he's near by the thunder I hear in the advance His words and his words alone Are the words that can start my heart singing dat bedoel ik nou met eh, pareltjes uit de, de platenkast Carmen McRae. The Music That Make Me Dance. Zoals ik zei is dit programma gelardeerd met mm, Nederlandse jazzmuzici door de jaren heen. Veel uit de jaren 50, 60, 70. en één zo'n groep is eh, het Rob Matna kwartet. En de informatie op de cd is niet helemaal duidelijk... maar speurwerk brengt mij tot het idee dat de muzikanten naast Rob Matna op de piano zijn... Koos Seriers op de bas, Kees C. op het slagwerk... en Herman Schoonderwald op riet, zullen we maar zeggen. We gaan luisteren naar het kwartet Rob Matna Easy to Love. onherkenbaar, of onmiskenbaar bedoel ik. Eh, Rod Stewart die heeft eh, op enig moment het hele American Songbook... The Great American Songbook eh, op een aantal cd's gezet. En heeft dat met prachtige arrangementen gedaan. En zoals we horen, niet onverdienstelijk. We gaan weer naar een pareltje uit de platenkast. Moos Ellison Piano met bas en slagwerk. One Room Country Shack. thousand miles from nowhere In this one-room country little shack Sitting here a thousand miles from nowhere In this one-room country little shack My only worldly possession is a raggedy old eleven foot cotton sack. I wake up every night about midnight. People, I just can't sleep no more. I wake up every night about midnight. just can't sleep no more. Only crickets and frogs to keep me company. And the wind howling around my cripple and blind. Moos Ellison. En voor, het, eh, voor de aankondiging van het volgende nummer... wil ik graag de klok 50 jaar terugdraaien. En de microfoon geven aan good old, fantastische jazzpresentator en kenner Piet Velleman. When the only sound Winners Parade. Voor de vierde keer een successie schreef Ritme Referendum uit. Voor de tweede maal kwamen de overwinnaars voor onze opnamemicrofoons. Een all-star session, geselecteerd door de lezeressen en lezers van Nederlands enige echte jazzperiodiek, Ritme. Er zijn fonkelnieuwe namen dit jaar. Als saxofonist Piet Noordijk en trombonist Rudy Bos. En er zijn vijf voortreffelijke solisten die hun vroegere zegen prolongeren. Herman Schoonderwald, Toon van Vliet, Koen van Nassau, Ado Broodboom en pianist Rob Matna, die tevens alle scores schreef. Ze worden gecompleteerd door Hank Wood en Joop Corselius met een beat die inspireert, stimuleert en ontspant. Relaxing with Ritme. When the only sound on the empty street Is the heavy tread of the heavy feet That belong to a lonesome car I open shop When the moon so long has been gazing down On the wayward ways of this wayward town that her smile becomes a smirk. I go to work. Love for sale. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love yourself. Who, who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poets pipe of love in their childish way I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, every love but true love. Love for sale. Appetizing young love for sale. Well, if you want to buy my way just follow me and climb the stairs, love, for sale. uitgepakt bij de big band van Harry Connick. Met eh, Love for Sale. Prachtig porter, Cole Porter stuk. Ik heb op de draaitafel weer een eh, ander orkest van weleer. En dat is eh, de groep van Ger van Leeuwen. Kwartet Ger van Leeuwen heeft ook veel destijds opgetreden... in de Zandvoortse, op de Zandvoortse podia van toen dan heb ik het over de jaren zeventig Orkest van Leeuwen. Die eh, op het moment dat de jazz eh, begon te tanen... Eh, ten, ten voordele van de popmuziek nog een tijdje een soort pop, popmuziek maakte... maar dat ook niet heeft kunnen redden. Ik ga nu draaien een stuk Anytime geheten. En daar wordt gezongen door Riedel van Kleef... En dat is een zangeres die weer furore heeft gemaakt... bij de Dutch Swing Ger van Leeuwen, Anytime, Riedel van Kleef. thinking of you. Anytime you say you want me back again, that's the time I'll come back home to you. just what she meant When I had to pawn my clothes Just to pay my rent Talking about hard times Hard times Dus je luistert nog steeds naar ZFM op zondag. Een van de langstlopende programma's van eh, ZFM Zandvoort, de plaatselijke radio. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. In het tweede uur, straks van 11 tot 12... laat ik eh, alleen maar Nederlandse muziek horen. En daartussen regionaal talent van Willeer met onder andere een item over de Mitch Jazz Band... en over het Blue Heaven Combo. Maar eerst gaan we terug naar eh, Nederlandse muziek van eh, toen. We hadden in Nederland, zeker een jaar vijftig geleden... twee Fransen, Frans van Bergen en Frans Popti... die eh, op de jazzviool hun kunsten vertoonden. En we gaan nu luisteren naar het uh, quintet van Frans van Bergen... met een standard Avalon. van Bergen, Evelyn. Het volgende stuk is een live-opname... recorded live at Birdland, New York, 1954. En over live gesproken... Ehm, de lockdown die, eh, wordt steeds meer ontmanteld... en steeds meer dingen mogen... En we kijken al, natuurlijk al maanden uit, rijkhalzend naar eh, de zondagmiddagoptredens in eh, de Krocht, Jazz in de Krocht. Eh, wanneer gaat het weer gebeuren? Nou, ik heb eh, contact met Hans Rijmers, de voorzitter. En die eh, zegt dat ze hun uiterste best doen. en er eigenlijk van uitgaan om op 12 september weer iedereen met open armen te kunnen ontvangen. Nou, dat komt met rassenstrijden naderbij. Uh, want wat is er mooier dan live muziek in een ambiance waar de akoestiek wijd en zijd geroemd wordt. We wachten af en we kijken er naar uit. Eh, nu gaan we live luisteren naar het Art Blakey Quartet: Clifford Brown, trompet. Horace Silver, piano. Curly Russell, bas. En Art Blakey op het slagwerk. Once in a while. En eh, daarmee eh, gaan wij het eerste uur besluiten. Het eerste uur besluiten van ZFM Jazz. Na reclame en journaal zijn we er nog een uur... met daarin aandacht voor eh, onder meer de groepen van weleer... de Midtown Jazz Band onder leiding van Hans Herwaard... Blue Heaven Combo onder leiding van Johan Mulder...